9 Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst had hij een kracht van 8,1. Het epicentrum van de beving lag voor de zuidelijke kust van Mexico. 900 kilometer verderop in Mexico-stad was de beving goed te voelen. Inwoners renden in paniek de straat op. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Het Nationaal Crisisteam komt over een half uur opnieuw bij elkaar... vanwege de situatie op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Bekeken wordt of er extra maatregelen moeten worden genomen... na de orkaan Irma. Teams team onder leiding van premier Rutte. Ook de ministers Plasterk, Hennis, Blok en Schult zijn bij het overleg. Sint Maarten, dat het zwaarst is getroffen, zit nog altijd zonder elektriciteit, stromend water en mobiele communicatie. Pas morgen wordt het eerste Nederlandse vliegtuig met hulpgoederen en militairen verwacht. Er zijn wel al twee marineschepen aangekomen met hulp. Het kabinet trekt een half miljoen euro uit voor noodhulp aan de Rohingya-bevolking. Naar schatting zijn er meer dan 150.000 Rohingya gevlucht van Myanmar naar Bangladesh. In de provincie Rakhine in Myanmar, waar de Rohingya leefden, zijn hevige gevechten tussen het leger en opstandelingen. Hulporganisaties verwachten dat het aantal vluchtelingen door het geweld in Myanmar verder zal stijgen en spreken over tekorten aan voedsel, water, tenten en sanitair. Na topman Buchner vertrekt ook financieel directeur Castella bij Axo Nobel. Ze is met ziekteverlof en als ze beter is zal ze in een andere managementfunctie terugkeren. In juli stapte Buchner al op omdat hij oververmoeid was. En president-commissaris Burgmans kondigde aan begin volgend jaar te vertrekken. Het bestuur van AxoNobel kreeg de afgelopen maanden veel kritiek van aandeelhouders... omdat het een overnamebod van concurrent PPG naast zich neer had gelegd. Het weer op veel plaatsen vandaag veel regen en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS.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 Bestaande uit Colin T. Dawson trompet. Chris Hopkins uh, altsaxofoon. Bernd Lotsky piano. En Oliver Mewis drums. Treden heel veel op in Duitsland volgens mij. Dit komt van een cd'tje Dancing en dit is nummer Dancing on the Ceiling. Aardig begin van de tweede uur. Tweede uur staat heel veel moois op de rol. Imelda mee, The Modern Jazz Quartet. Eh, Rise Up in the Morning, mooi nummertje. Eh, Nancy Wilson en Cannibal Adderley. Eh, Selwyn Birchwood. nou, eens even kijken. Fire komt die zie ik staan. Ah, eigenlijk heel veel mooie dingen. Erik Ineke met een nieuwe eh, iets wat opnieuw uitgebracht is. Kortom, we kunnen er heel veel lol in hebben. En we gaan gauw over naar het volgende nummer. En dat is een nummertje van Imelda May. Een zangeres die eh, indruk maakt. En van haar nieuwe cd het nummertje When It It's My Time. Featuring Joe Holland. Wash me in water That flows from your side that you gave I don't understand not the last nor the first. Deep down inside, oh, you know. when it's my time, Lord, when it's my time. Mm-hmm. When It's My Time. Eh, gezongen door Imelda May. En dat komt van een nieuwe cd. Eh, Live, Love, Flesh, Blood. CD 2017. En Joel Holland speelt hier ook op mee. Eh, en Joel Holland zit altijd goed in het pak. Dat kan je ook zeggen van de moderne jazz quartet. Die boys zien er altijd keurig uit. Uh, net pakken, altijd. En die hebben een cd gemaakt wat wel van toepassing is vandaag. Blues on the Beach. En daarvan het mooie nummer Rise Up in the Morning. Jazz Quartet was dat. Rise Up in the Morning van de LP Blues on the Beach. Ja, dat kunnen we vandaag wel zeggen, want het zonnetje schijnt hier in Zandvoort. Ziet er goed uit, 20 graden. Dus een prachtige dag om eh, hier lekker aan het strand te zitten. Uh, eens even kijken wat we nog meer op de rol hebben staan. Oh ja, ik zie het al. Iets eh, heel moois. The Lady with the Honey Coated Voice zou ik bijna zeggen. Nancy Wilson en Cannonball Adderley. Save Your Love For Me. Nancy Wilson, prachtige nummer. Wish I knew why I'm so in love with you. No one else in this world will do. Darling, please save your love for me Run away If I were wise, I'd run away But like a fool Pray you'll save your love for me. I can feel it, even when you're not here. Can't conceal it. I really love you come from loving you. I can't do a thing. Oh, I'm so in love with you. So, darling, help me, please. Have mercy on a fool like me. I know I'm lost, but still I play Darling, please save your love for me. You may have fun with the crowd, but for crying. Nancy Wilson. Prachtig. Eh, ja, het volgende nummer is een niet zo heel bekend nummer. Ik ben de eh, afgelopen weken was ik in Australië. En dat is nogal een tamelijk lange vlucht daar naartoe. Eh, ik zat, vloog met een van de Chinese maatschappij. En die hadden niet zo gek heel veel muziek op hun computerschermpje staan. Maar er stond één cd'tje bij die de jazzliefhebber toch wel niet kan versmaden. En dat was een Putamo Presents Jazz Café. En daar stond een dat, dat, nummer, dat, ja, dat cd'tje heb ik tig gedraaid. Want de vlucht duurde een keertje twaalf en een keertje negen uur. Dus dan heb je wel de tijd om muziek te beluisteren. En daar stond dit nummer op, Nieuwver en da Moordos. pasado ese tiempo, el tiempo que nos unió, cómo se pierde el momento, cómo perdimos los dos, de qué pasado me alegro, si del pasado no soy, porque perder el momento momento de los dos enamorar. Pierden un sueño de lo que hicimos tú y yo. Enamorados, enamorados, cambia y cambia la ilusión, mi amor, con el pasado. Mooi nummer, mooi nummer absoluut. Uh, dan kom ik bij een gitaarridder. Eh, een eh, ja, gitaarridder zou ik bijna zeggen. Een echte bluesboy. Selwyn Birchwood heeft een nieuwe cd uitgebracht. Pick Your Poison. Aardig nummer wat erop staat is het nummertje Lost in You. in my head, searching for myself. I hope I find me again, cause I'm lost in you. just rolling with an empty stare, searching for myself. Hope I find me again, cause I'm lost in you. much of anything. Just a ghost of a man that I used to be. Searching for myself. I hope I find me again, cause I'm lost in you. searching for myself. Pray I find me again, cause I'm lost in you. Selwyn Beardwood, uh, Lost in You. gitaarspeler. Beetje blues. Er zit wel veel blues in vandaag. Nou, kan gebeuren toch? Ehm, Davina in de Vakenbonds. Shipwrecked. piece of paper Standing still, water up to my neck Bruised knees in a bad situation I must admit my ship is wrecked to my castle, to my Vagabonds. Hebben in het verleden een aantal malen op uh, North Sea Jazz gestaan volgens mij. Eh, iets, tijd voor iets Nederlands. Althans een Nederlands tintje. En dat is een, eh, een LP, een cd moet ik zeggen. Die uitgebracht is de, met muziek waar Ineke, Ineke op gespeeld. En dat is getiteld Erik Ineke Letterby Live, Love and Lothar. En het eerste nummer van is Body and Soul. En dat is featuring Eddie eh, Lockjaw. Davis speelt daarop. En dat is natuurlijk een prachtig nummer. Dus ik ga hem even opzoeken. Erik Ineke met eh, Body and Soul. Koos Riese, Rijn de Graaf en uh, Eddie. Hello. mij is deze nog niet zo lang uit. En ik zal eens even kijken wie er allemaal op staat. Body and Soul, Eddie Lockjaw, Davis, Stablemates, Dexter Gordon... We, Johnny Griffin, Bye Bye Blackbird, Grant Stewart... Let To Be Live, Love and Laughter, Dave Liebman... A Prayer To The People, Clifford Jordan, Lady Bird, Lucky Thompson... Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. En natuurlijk heel veel bekende Nederlandse jazzmuzikanten... maar ook eh, Erik Ineke, die is er altijd bij natuurlijk. Die zit altijd op de drums. Eh, mooie cd, zeer de moeite waard. Eh, wat hebben we nog meer vandaag? Oh ja, iets, er was een, ooit een, een, een, eind van het jaar volgens mij de, een Disney cd uitgekomen. Dus even kijken waar ik dat vind. Oh ja, Jazz Love Disney. A Dream is a Wish Your Heart Makes. Orkest Rob Munsey. Orchestra van een cd'tje Jazz Loves Disney 2016. Nou, het is zomer, dus we moeten ook wat zomerdits tussendoor doen. En dat doe ik uh, via Condios van de cd Night Owls. Jos, volgens mij uit België. Eh, ja, twee bekende mannen. Donald Byrd en eh, Claire Fisher. Die hebben eh, samen een cd gemaakt, September Afternoon. En daarvan het gelijknamige nummer September Afternoon. Nou, Claire Fisher is natuurlijk een hele bekende pianist. En Donald Byrd speelt trompet. Claire Fisher is toch een hele bekende eh, man. Ik had eigenlijk wat meer van hem willen draaien nog. Maar dat bewaar ik tot de volgende keer. Hij heeft onder andere een, eh, een, eh, boek geschreven... harmonische oefeningen voor de jazzpianist. Dat ligt er niet om. Dus ik bewaar wat muziek van Claire Fisher... voor de volgende uitzending in oktober. maar dat betekent dat we nog wel wat tijd hebben. Niet veel meer. Nog tien minuutjes zie ik. Dus ik moet even selectief kijken. En dan kies ik toch voor Laura Tate van Let There Just Be Real. Een cd uit 2017. Sing the Blues. Still Got The Blues, Laura Tate. Prachtig. play the game. It wouldn't bother me none if it all forget who they are. No silver spoon where I was born. Some folks think I'm a star. Yeah, life can be a hard road when you got that much. blue. blues vandaag in de uitzending. Nou, moet kunnen. Eh, dan kom ik bij Walt Weiskopf. Een eh, Amerikaanse jazz-saxofonist en uh, multi-instrumentalist. ja, componist, auteur en ja, opleider. Kortom, iemand die de klap van de zweep kent. Heeft een nieuwe cd uitgebracht. En die cd heet Fountain of Youth. En daarvan het nummer Hotdog Days. Ja, dat kan in de zomer. Lekker op het strand een hotdog eten. MUZIEK naar CFM Jazz. Mijn naam is Alco B. En we draaien jazzmuziek oud en nieuw door elkaar.